Raymond Reen met het NOS Journaal. De Liga legt Syrië vandaag waarschijnlijk een reeks economische sancties op. In een ontwerptekst van de Liga worden alle transacties met de centrale bank van Syrië verboden. Verder worden onder meer vliegtuigen van Syrische luchtvaartmaatschappijen geboycott. Het Arabische Landenverbond stemt later vandaag over het pakket aan maatregelen... en de verwachting is dat de vereiste tweederde meerderheid wordt gehaald. Zelfstandigen zonder personeel moeten zich verplicht verzekeren tegen onder meer ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat zei CERC-kroonlid Ferdinand Grapperhaus in Nieuwsuur. Uit onderzoek blijkt dat veel zelfstandigen slecht zijn verzekerd. En volgens Grapperhaus lopen de inkomsten van zelfstandigen terug en is er sprake van verborgen werkloosheid. Hij pleit voor een sociaal vangnet en indien nodig kunnen ZZP'ers dan net als mensen in loondienst de verzekering aanspreken. In het Noord-Hollandse Muiden zijn twee mensen omgekomen bij een botsing tussen een brommer en een invalidewagen. De brommer botste met flinke snelheid tegen de invalidekar de vrouw die achterop de brommer zat werd door de klap op de rijbaan geslingerd en overreden door een auto. Zijn ze naar verwondingen bezweken, evenals de bestuurder van de brommer. De bestuurder van de invalidewagen raakte zwaar gewond. Op een veiling in Parijs zijn honderden tekeningen en boeken van Kuifje verkocht. In totaal bracht de veiling ruim 1,8 miljoen euro op. Volgens het Veilinghuis werd voor een waterverftekening van een scène uit Het Geheim van de Eenhoorn het meest betaald, bijna 170.000 euro. Het was ruim vier keer zoveel als verwacht. Het Geheim van de Eenhoorn is het stripboek waar Steven Spielberg een 3D-film over heeft gemaakt. De 46e editie van het cabaretfestival Cabaret is gewonnen door ongericht enthousiasme. De jury noemde het trio charismatisch en aanstekelijk. In het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam versloeg ongericht enthousiasme medefinalisten Diederik Smit en Lankmoed. Onder andere Ronald Goedemond en Hans Thewe hebben Cabaretten al eens gewonnen.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 and always wanting a little more. Holding on to hurt like an anchor, treating those we love like strangers, taking names and keeping score. dame die haar roots niet verlogen. Nee, ze is weer terug in de country scene. En dan heb ik het over Leanne Rimes. Ze is ontdekt door eh, een zekere Mac met het nummer Blue. Dat is toen ook haar grote doorbraak geworden in, eh, in de gehele wereld, mag je gerust zeggen. Ik wilde zeggen in Europa, maar ook in Amerika brak ze daarmee door. Toen had ze even wat minder werk in de country. En Daarom is ze toen maar overgestapt op de popmuziek. En nu, nu is ze dan eindelijk weer terug in haar roots. Give is een nummer van een cd die binnenkort gaat verschijnen op het Curb Record label. Welkom bij deze uitzending van Country Track. Dit is Key Durban. I can't sleep. wanna see Your brown skin shimmer in the sun for the first time I gotta be the one who knows just what to do to you To get me that smile One chance of meeting Eh, lange Summer, die Keith Urban, hij weet eh, niet wat het is hoor, een lange hete zomer. Want hier in Nederland hebben die zeker niet gekregen, hè? De Freeze, ja dat komt dan dichterbij. En dat is dan een nummer wat eh, Ronnie Millsap heeft opgenomen op het Bigger Picture record label daar in Amerika. Hij heeft het zelf geproduceerd, is niet zelf geschreven, want het is geschreven door Robert White Jones en Jimmy in die slopes. If you don't want me to, you're free. jaren meedraait in de country scene, deze Ronnie Millsap. Alan Jackson, A Long Way To Go. Door hem zelf geschreven en ook geproduceerd. Well, I drove down to the ocean, left my heartache way behind. But the rain won't leave and the pain won't seems bad, love won't leave me alone. I got a woman I'm trying to drink away, and I got a long, long way to go. Yeah, I got a long, long way to go. Well, I met an old boy from Georgia. Yeah, his woman done knocked him down him high as good. He stared at me confused and said, Hey, hey, you looked around. He said the rain won't leave and the pain won't ease and the sun don't want to shine. And there's something in the bottom of this drink I just got and it don't look like the worm to me. I got a bug in my margarita. Seems bad luck won't leave me alone. I got a woman De forthcoming CD. Zo staat het dan op dit uh, eh, cd Dus eh, binnenkort zal er wel weer een nieuwe CD verschijnen van die Alan Jackson. En dat is dan ook Made in America. Net als Toby Keat en zijn muziek. En ook daarbij staat eh, From Forthcoming CD. Zo, misschien binnenkort van hem ook een nieuwe. Made in America, Toby My Old man, that old man. Spent his life living off the land and soul. It breaks his heart seeing foreign cars filled with fuel. It isn't ours, and wearing cotton that wife that decorates on the 4th of July but says Buddy Jubel. Ook hij heeft een eh, cd opgenomen en er staan wat nummers op waar je van denkt van... Hmm, wat bedoelt hij daar nou mee? Jesus, Elvis and Me. When you walk in our house, it's on display. That shiny white polyester rhinestone cage. right there next to that cuckoo clock The one that every hour plays jailhouse rock She's a certified WWJD fan Got an autographed picture of Billy Graham She loves to hear the preaching at a Southern revival She takes a custom-made blue suede King James Bible She loved Jesus lovers and me I'd have to say that's pretty good company I don't mind the fact that I'm number three She loves Jesus, she loves Elvis and me When I saw her at the Baron Roundhead Baptist Church. She was singing Rock of Ages, first line, third verse. It was all that I could do to keep from falling in love. And she followed Hallelujah with thank you very much. She loved Jesus. Halloween It goes around quoting John 3.16 I'm okay with other men in her life And she loves me tender and that's alright, mama She loves Jesus, she loves Elvis and me I'd have to say that's pretty good company Jezus, zie wel dus. Ik nog herinneren vorig jaar. Carrie Underwood en Randy Travis. En toen heette dat nummer I Told You So. Dat heet trouwens nog steeds zo. Maar ze heeft een nieuw duet opgenomen. En deze keer met niemand minder dan Brad Paisley. En dan heet het Remind Me. We didn't care if people stared. We'd make out in a crowd somewhere. Somebody tell us to get a room It's hard to believe that was me and you Now we keep saying that we're okay But I don't want to settle for good, not great I miss the way that it felt back then I want to feel that way again felt bad cause you missed your flight But that meant we Lekker stevige country music van Carrie Underwood, dames en heren, en Brad Paisley samen. Maar dit is ook niet mis hoor. Where I Come From, Montgomery Gentry. Don't you dare go running down my little town where I grew up. And I won't cuss your city lights. If you ain't ever took a ride around I cruise right through the heart of my town. Anything you say would be a lie. We may live our lives a little slower, but that don't mean trots op zijn waar je vandaan komt hoor. En hij komt dus uit een klein plaatje daar in Amerika, Montgomery Gentry. Weet je nog, een paar weken geleden toen ik eh, in een van die uitzendingen zat van het overzicht van 2000 tot en met 2010, eh, heeft u vorige week de laatste aflevering van gehoord. En toen zei ik op een gegeven moment van... Hé, hey, deze dame, Shania Twain... Lang geleden dat we daar iets van gehoord hebben. En zie daar... Een nieuwe cd uitgebracht. You got what it takes, you can win. Today is your day to begin. Don't give up here, don't you quit. The moment is now, this is it. I know that you can, then you will. Get to the top of the hill. Part of the fun is the climb. You just gotta make up your mind that today is your day, and nothing can stand in your sticks and stones, all they can break. to Bought a ragtop Monterey, a little bold, a bit risque, for a widow sneaking up on 50 years. Donna had a little wild side, sometimes she found it hard to hide, and the devil on her shoulder would appear. store every week or so Put on 20,000 miles 20,000 smiles 20 years That's all she ever drove Then there came that fateful day Daddy took her car away Told her she was just too old to drive And he sold that Monterey I promised Don on that day I'd get her back and one day she'd be mine Long and lean just like a dream. Ain't nothing like the top down, hair blowing in the breeze. She's still a looker like she was back in her day? Donna's red top, Mercury Monterey. Donna's red top, Mercury Monterey. It's a beautiful morning. Here comes the sun. Gonna put the top down, have a little fun. Cup, Monterey, Andy Butt. Hij heeft het zelf geschreven en ook eh, zelf geproduceerd. En als we toch zijn met eh, bluegrass music, dan heb ik er nog wel eentje voor u hoor. The Duck Run Boys, the best of. Ze hebben al heel wat cd's uitgebracht en dit is dus ja, die best of cd Rick Mills, Bernie Cunningham, Don Shane en Ted Schuer. Eh, dat is de Duck Run Boys. Run Boys. Een stukje instrumentaal en ze noemen dit nummer gewoon heel kort de Moondance. Ik wil u eigenlijk nog één nummer van dezezelfde cd laten horen. Waarom? Gewoon omdat ik het een heel prachtig liedje vind. Down the River. Geschreven door die Rick Mills. Hard for me to say for a train to take Prachtige muziek van hun cd, de best of. Er eh, staan maar liefst 14 eh, tracks op deze cd. En ja, ik weet niet of hij hier in de platenzaak eh, verkrijgbaar is. Want ik heb hem mogen downloaden van de platenmaatschappij. Dan krijg je een, een password en een gebruikersnaam. Dat ken je allemaal wel. En ja, dan kan ik dus die muziek downloaden. Dat kon ik ook met de cd van Luke Bryan. Tailgates en Ten Lines, zo noemt hij de cd die hij zelf helemaal voorgeschreven heeft. Een van de nummers is Too Damn Young. We met down at the floating dock. She stuck out scared she might get caught. We were nervous, mm, but it was worth it. There was no such thing as consequence. With her in my arms it finally made sense in that moonlight. I saw her take. prachtige muziek hè, van deze Luke Bryan. En ik wil u eigenlijk nog eh, één zo'n heel mooi nummer laten horen van dezezelfde cd. En u moet wel weten, hij heeft ze dus allemaal zelf geschreven. Ook You Don't Know Jack. He asked me for a dollar. I said go get a job. I turned up my collar and started walking off. said, I don't blame you. I know what you think. I just spend your money to buy another drink. But you don't know, Jack. Double shot, 80 proof, on the rocks until you've lost it all. And you can't go with just a telephone call. If you think it's just a bottle in an old brown paper sack, you don't know Jack. He showed me a picture of two little girls telephone call. If you think it's just a bottle in an old brown paper sack triple shot, 80 proof, on the rocks until you've lost it all. So brother, just be glad. And tonight, hold your kids, kiss your wife, and when you talk to God, count up all your blessings. Frank meer kapot dan je lief is. You don't know Jack. En dat gaat natuurlijk allemaal over die befaamde whisky. En dit is ook zo'n cd die ik heb mogen downloaden. En dan hoort u het verschil tussen echt heerlijk goede country en... laten toch zeggen wat mindere country music. The Champion Sisters. Unfit to be tied, zo heet hun cd.